Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De voormalige president Morales van Bolivia is beschoten in zijn auto. Volgens Morales schoten de inzittenden van twee auto's op hem. Eén kogel zou enkele centimeters van zijn hoofd zijn terechtgekomen. De oud-president raakte niet gewond. Morales beschuldigt de regering van Bolivia ervan hem te willen vermoorden... om hem zo politiek buitenspel te zetten. De president van Georgië, Zurabishvili, legt zich niet neer bij de verkiezingsuitslag van gisteren. Volgens officiële cijfers was de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom de winnaar met bijna 55 procent. Zurabishvili zegt dat Rusland de stembusgang heeft gemanipuleerd. Ze roept de Georgiërs op om uit protest de straat op te gaan. Bij Duitse grenscontroles zijn de afgelopen negen maanden 53.000 mensen tegengehouden. Bijna de helft daarvan is teruggestuurd. Ook zijn er bijna 1200 mensensmokkelaars opgepakt, zeggen de autoriteiten. Duitsland controleert aan de grenzen met Zwitserland, Polen, Oostenrijk en Frankrijk. Langs de grens met Nederland wordt pas sinds vorige maand gecontroleerd. Iran zal met een gepaste reactie komen op de Israëlische aanval van gisteren... maar Teheran is niet uit op oorlog. De Iraanse president Pezeshkian heeft dat gezegd tegen staatsmedia. Israël heeft weinig gezegd over de luchtaanval. Volgens premier Netanyahu zijn alle doelen bereikt. De Grand Prix van Mexico is gewonnen door Carlos Sainz. Charles Leclerc en Lando Norris eindigden op de tweede en de derde plaats. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plek. Hij verloor kostbare punten op Lando Norris... de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Verstappen kreeg al vroeg een dubbele tijdstraf van 10 seconden... omdat hij in twee bochten te agressief was in een duel met Norris. Het weer, kan mistig zijn vannacht. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen in het noorden midden bewolking en lichte regen. In het zuiden droog met wat zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Now.